Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In België is het lichaam van een vermiste baby gevonden in een vuilniswagen. Het drie maanden oude meisje was enkele uren daarvoor door haar moeder als vermist opgegeven. De vrouw van 29 uit een dorpje bij Antwerpen zei tegen de politie dat de baby zomaar uit haar wiegje was verdwenen. Een zoekactie in de buurt leverde niets op, waarna de politie besloot te gaan zoeken in het zojuist opgehaalde huisvuil. Het lichaam van het meisje werd gevonden in een zak in de vuilniswagen. Hoe de baby is gestorven is nog niet bekend. De moeder van het kind is aangehouden, net als de oma die in hetzelfde huis woont. De Egyptische voetbalbond heeft de club Al Masri gestraft voor de rel in februari. In het stadion van de club in Port Said vielen toen 74 doden. Al Masri is voor twee seizoenen uitgesloten van deelname aan de competitie. Nadat de beslissing van de voetbalbond bekend was geworden, kwam het tot confrontaties tussen supporters van Al-Masri en de oproerpolitie. Daarbij zou een dode zijn gevallen. De openbaar aanklager in Egypte maakte vorige week bekend dat 75 mensen worden vervolgd voor de rellen in februari, onder meer voor moord. De voetbalcompetitie werd na de rellen stilgelegd en is nog steeds niet hervat. Paus Benedictus is begonnen aan een driedaags bezoek aan Mexico. Hij landde op de luchthaven van de stad León, waar hij werd verwelkomd door president Calderón. In de stad wordt feest gevierd alsof het carnaval is. Bij de openluchtmis die de paus zondag zal leiden, worden ongeveer een half miljoen mensen verwacht. Waarschijnlijk zal hij tijdens die mis drugsgeweld veroordelen. De paus gaat niet naar Mexico-stad. De Mexicaanse hoofdstad ligt op 2300 meter hoogte en dat is voor de 84-jarige paus niet verantwoord.